Dikter Hark met het NOS Journaal. De benoeming van Louis van Gaal en interim-directeur Sturkenboom bij Ajax is opgeschort. De rechter in Haarlem heeft bepaald dat eerst de aandeelhouders zich over de benoeming moeten uitspreken. Johan Cruijff en tien jeugdtrainers van Ajax hadden het kortgeding aangespannen... omdat ze het niet eens zijn met de benoemingen. Volgens de rechter is de aandeelhoudersvergadering leidend. Ouders die hun kinderen thuis onderwijs willen geven moeten de Nederlandse taal voldoende beheersen. Dit is een van de aanvullende maatregelen die minister Van Bijsterveld stelt aan het geven van thuisonderwijs. De minister komt hiermee nadat een grote groep ouders in Amsterdam had aangekondigd ontheffing voor het regulier onderwijs te zullen aanvragen. Dat gebeurde na sluiting van een islamitische school. De Zweedse bank Swedbank, waar afgelopen weekend een run op was ontstaan in Letland, ontkent dat er financiële problemen zijn. Volgens de Zweden is de positie van de bank meer dan solide. Op sociale networksites als Twitter gingen dit weekend geruchten dat er problemen waren bij Swedbank en andere Zweedse banken. Daarop ontstonden in Letland lange rijen bij de geldautomaten. Zo'n 10.000 letten namen bijna 15 miljoen euro op. Swedbank is een van de grotere banken in Letland. De langzaamaan actie van vrachtwagenchauffeurs heeft geen files veroorzaakt. Tussen 11 en 12 uur reden truckers door het hele land niet harder dan 60 km per uur. De Belangenvereniging van Kleine Transportbedrijven FERN had de actie georganiseerd. Door de inzet van goedkope Oost-Europese chauffeurs zouden Nederlandse truckers steeds moeilijker aan werk komen. De politie in Groningen heeft de pyromaan van het zand opnieuw aangehouden. De man van 24 uit Harkstede wordt verdacht van betrokkenheid bij een schuurbrand in Ten Post vorige maand. 2008 werd de man veroordeeld tot twee jaar cel, waarvan acht maanden voorwaardelijk voor drie branden in het dorp Het Zand. Het OM verwacht verdacht hem van acht brandstichtingen, maar dat kon niet worden bewezen. De brandstichtingen veroorzaakten veel onrust in het Groningse dorp. Het weer, wolkenveld en zonnige periode, vooral aan de kust en enkele bui. Temperaturen een graad of 8. Morgen eerst nog onstuimig, maar in de middag droger en minder wind. Het wordt opnieuw een graad of 8. Ook de rest van de week wisselvallig. Dit was het RMS Journaal. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad een file op de A4 Den Haag-Amsterdam. Bij knooppunt te Nieuwe Meer 2 kilometer. Dat heeft te maken met een ongeluk op de ring van Amsterdam. De A10 Zuid tussen Osdorp en de Rij 4 kilometer file. Twee rijstroken zijn dicht richting Amersfoort.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 征服。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 Can I get you to put your hands together So when we found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 has passed, and what if they reach? At this moment, people are still judged on the color of their skin. People are dying of hunger and AIDS, and children are killed for money. So this is Christmas. Christmas time, and we. doesn't matter if you're black, white, yellow, brown, or red. If you're rich or poor. So, let's all join hands, cause we are the new generation. And we will sing this song together all over the world. Christmas time, and we are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 And when your cigarette a whore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 said, uh, hey, hey, oh, all you gotta do for me, girl, is have a little bit of faith

swinging, all the junk flag was singing. We kissed on the midnight kept them with me, babe. I put them with my own. Can't make it all alone. I built my dreams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 ZFM.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 fijne dagen en...